uur. Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het treinverkeer richting Parijs komt langzaam weer op gang. De hele dag is er al gedoe op het spoor door sabotageacties vannacht. Er was brand gesticht en kabels werden doorgeknipt, vertelt correspondent Frank Renaud. De schade is aanzienlijk en er zijn enorme verstoringen op die verschillende hoge snelheidslijnen in het noorden, het oosten en het westen. En dus ook voor de treinen naar Nederland. De Eurostar die heen en weer rijdt tussen Parijs en Nederland, die heeft flinke vertraging opgelopen. En volgens de SNCF hier, het spoorbedrijf zijn zo'n 250.000 reizigers vandaag gedupeerd. Het is nog onduidelijk of de sabotages iets te maken hebben met de Olympische Spelen. De politie in Frankrijk is hard op zoek naar de daders. Het Openbaar Ministerie is op zoek naar het slachtoffer van een mishandeling in Almere. De man had vorige maand een afspraak gemaakt via Grindr. Hij dacht dat hij een date had met een andere man, maar werd opgewacht door drie tieners. De man werd door hen mishandeld en beroofd. Twee jongens van 15 en eentje van 14 zijn opgepakt... maar het slachtoffer heeft nooit van zich laten horen. Esprit is failliet. De Europese tak van die modeketen moet ermee kappen. Ruim 200 mensen verliezen daardoor hun baan. De 17 Nederlandse winkels van Esprit gingen eerder deze week al dicht. De webshop is wel nog in de lucht. En we zijn niet goed voorbereid op een ramp, dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Volgens hem liet de wereldwijde computerstoring van vorige week goed zien hoe afhankelijk we zijn geworden van digitale middelen. Dit keer werden luchthavens en ziekenhuizen getroffen, maar de volgende keer kan het ook het elektriciteitsnet zijn of de waterzuivering. Daarom is het belangrijk om een noodpakket in huis te hebben, zegt hij. Daar kun je een beetje om lachen, maar dat is echt serieus. Denk maar eens naast je s'avonds in bed ligt en er is helemaal geen stroom meer en alles pikdonker in huis. Weet je in je huis waar je heen moet lopen? Heb je een zaklamp in je nachtkastje? Zo bazaal is het. En heb je dan dat noodpakket waar wat cash geld in zit, waar kaarsen in zitten, waar batterijen in zitten voor je telefoon dat die het wat langer duurt, waar water in zit? Volgens het Rode Kruis is het ook belangrijk om dat noodpakket ergens hoog weg te leggen, zodat je er bij een overstroming ook bij kunt. Het weer dan nog, vooral zon bij 20 tot 23 graden. Morgen in het noordwesten droog met veel zon. In het zuidoosten wordt het een grijze boel met vooral in Limburg veel regen en een graad of 21 dan. ZFM, verkeersupdate.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 In Frankrijk komt het treinverkeer weer langzaam op gang. Wel zijn er nog altijd veel vertragingen. Vannacht werd op meerdere plekken brand gesticht op het Franse spoor. De daders van de sabotageacties worden nog gezocht. Nederland mag van de Europese Commissie 2 miljard euro subsidie geven... voor de bouw van een nieuwe kernreactor in Petten. De kerncentrale in Petten is een van de belangrijkste producenten voor nucleaire isotopen... die worden gebruikt in de behandeling van kanker. De Europese tak van modeketen Esprit is failliet. Ruim 200 mensen verliezen daardoor hun baan. Volgens de curator van Esprit is er geen zicht op een doorstart. Het weer geregeld zon, bijna overal droog en het is een graad of 22. Let me love you till get around. Mm. not let the with you is where I got to be. Yeah. Oh, sugar, where you been? Hanging out with the male friends. Listen, somebody's gonna hurt you the way you love to keep hurting me. And we oh, oh, Sheila. Let me love you till the morning comes oh, You know I want to be the only baby, understand That I want to be the only man But it seems too hard And I think I'll start to have my own fun Oh, baby, it's plain to see qualified good, baby, just you wait and see. And we sing, oh, oh Sheila, let me love you till the morning comes. Oh Sheila, oh, oh Sheila, you know I want to be the only one. Oh Sheila, oh, oh Sheila, let me love you till the morning comes.